De politie is inmiddels bezig om met behulp van snuffelhonden... de Eiffeltoren verdieping, verdieping, verdieping voor verdieping te inspecteren. Het kabinet gaat de komende jaren fors bezuinigen op de inburgering. Dat blijkt uit stukken voor Prinsjesdag. Bijna twee derde van het budget gaat eraf. Het totale budget voor de inburgering is jaarlijks ongeveer een half miljard euro. De verplichting voor immigranten die naar Nederland komen of vooral wonen om in te burgeren geldt sinds 2006. De wet was ingevoerd door toenmalig minister Verdonk. De Italiaanse justitie heeft bij een zakenman voor een recordbedrag van anderhalf miljard euro aan bedrijven en goederen in beslag genomen. De zakenman, Vito Nacastri, werd vorig jaar gearresteerd. Hij zou in nauw contact staan met de hoogste baas van de Cosa Nostra. De anderhalf miljard euro aan in beslag genomen goederen bestaat onder meer uit villa's, fabrieken, snelle auto's en meer dan 40 bedrijven die zijn gespecialiseerd in wind- en zonne-energie. Net als eerder de Franse Tweede Kamer steunt nu ook de Senaat het verbod op gezichtsbedekkende kleding als boerka's en niqabs. President Sarkozy wil met het verbod moslimvrouwen beschermen. Na invoering kan hun familie hun niet verplicht het gezicht te bedekken als ze de straat op gaan, zegt hij. Alleen het Franse Hoge Rechtshof kan het voorstel nog tegenhouden. In de Champions League heeft Champions League debutant FC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen de titelverdediger Internationale uit Milaan. In Enschede werd de eindstad al voor de rust bereikt. In dezelfde pool eindigde Werder Bremen tot een Hotspur ook in 2-2. Het weer. In het hele land regen of motregen. Vannacht wordt het van het noordwesten uit langzaam droger. Morgen wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft van het land kans op buien.